Marnix Zampersen met het NOS-journaal. Het is aannemelijk dat een nets het coronavirus heeft overgedragen op een mens, zegt landbouwminister Schouten. Dat is gebeurd bij een netse fokkerij, maar waar is niet bekendgemaakt. Ook blijkt uit onderzoek dat netsen het virus bij zich kunnen dragen zonder dat ze verschijnsel hebben. Er zijn extra maatregelen afgekondigd, alle bedrijven worden gecontroleerd en in de stallen komt een bezoekverbod. De bouwsector had in het eerste kwartaal ondanks de coronacrisis een hogere omzet dan in die periode vorig jaar. Dat was ook zo in maart, toen de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd. Volgens het CBS lag de omzet in de eerste drie maanden ruim 9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook werden meer bouwvergunningen afgegeven. De helft van de bouwbedrijven denkt dat de omzet dit kwartaal lager uitvalt. Een vijfde verwacht mensen te moeten ontslaan. Volgens Ouderenbond AMBO is er ook na de persconferentie van het kabinet van afgelopen avond nog veel onduidelijk. Zo vragen veel ouderen zich af of ze hun kleinkinderen weer mogen zien en weer mogen oppassen. Ook is volgens de bond onduidelijk waarom mondkapjes in het OV verplicht zijn, maar in de ouderenzorg niet altijd. De AMBO is wel blij dat meer mensen in verpleeghuizen vanaf komende maandag weer beperkt bezoek mogen ontvangen. Voor het eerst is er een directe vlucht geweest tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Landen die formeel geen diplomatieke banden hebben. Een vliegtuig van Etihad Airways vloog van Abu Dhabi naar Tel Aviv... met coronahulpgoederen voor de Palestijnse gebieden. Voorheen moest zo'n vlucht altijd een tussenstop maken in een ander land. De laatste jaren is er achter de schermen meer contact tussen Israël en de Emiraten... vanwege zorg over de invloed van Iran. De vlucht wordt gezien als nieuwe stap het weer wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er kan een enkele mistbank ontstaan. Minima liggen rond 9 graden. Overdag eerst wat bewolking, later meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden.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 I try to stitch it up a bit with times. There's no happy and I hope the story of you. I goodbye love. en zomerhits. chorar, chorar. Chora, você foi que um dia só me fez chorar. Quando estará a lembrar de amor que um dia não soube cuidar?